Eh, en dat we dus ook op, op alle mogelijke manieren hulp moeten bieden. Met het geld wil het kabinet meer mensen met een uitkering aan het werk helpen. En het gaat ook naar voedselhulp voor gezinnen die niet kunnen rondkomen. Zodat kinderen niet meer met een lege maag naar school hoeven. Er rijden voorlopig geen treinen tussen Breda en Roosendaal. Gisteren waren er daar problemen met een goederentrein die auto's vervoerde. De bovenleiding brak in tweeën en kwam op een wagon terecht. Daar brak toen brand uit. Schade is zo groot dat er zeker tot morgenochtend 7 uur geen treinen kunnen rijden, zegt de NS. In Spanje is een zware crimineel opgepakt. De Brits eerste man heeft volgens de politie daar meer dan 200 miljoen euro wit gewassen. Waarschijnlijk zat hij in de drugshandel. Onder dekmantel van een bekend wodka-merk probeerden ze het geld te verduisteren. Volgens Spanje is de man een van de grootste witwassers van Europa. Hij is maandag al opgepakt, net als drie van zijn handlangers. De WK-tenues voor het Nederlands elftal zijn bekend. Het thuistenu is natuurlijk oranje en de uitshirts zijn straks in Qatar blauw. De tenues hebben dezelfde kleur als in 2014. Toen werd Oranje met Louis van Gaal derde op het WK. Volgende week draagt Nederland die kleren voor het eerst in de Nations League tegen Polen. En er is nog meer oranje nieuws, want een van de sterspelers bij de vrouwen, Shaki Groene, heeft een toptransfer te pakken. Ze gaat van Manchester United naar Paris Saint-Germain. De Fransen gooiden direct een presentatievideo online. Allez Paris in Parijs gaat Groene samenspelen met haar teamgenoot bij Oranje, Lieke Martens. Het weer, af en toe wat opklaringen met zon, maar vooral veel wolken vandaag. Zeker aan de kust kan er af en toe een buitje uitvallen.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 jouw keuze ZFM. Maar het is beter dat ik ga. Nu ik weet waar ik sta. Het is beter dat ik ga. We passen niet meer bij elkaar. Het is beter dat ik. Ik kan nu zonder jou. Ik voel me vrij, kan weer bewegen.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 Een voormalig politiemedewerker in Amsterdam wordt vervolgd... op verdenking van het lekken van informatie over Lil Kleine. Hij zou iemand via Snapchat hebben beschreven... hoe de rapper een nacht in de cel had gezeten. Die informatie werd doorgespeeld naar een roddelkanaal. Nederland krijgt de komende jaren 413 miljoen euro uit een Europees fonds om armoede te bestrijden, zegt minister Schouten. Met dat geld moet onder meer voedselhulp worden geboden en er moet armoede onder kinderen worden bestreden. In Londen is de rij van mensen die in Westminster Hall afscheid willen nemen van koningin Elizabeth gegroeid tot zo'n 5 kilometer. De rij rijdt nu tot de Tower Bridge. Het weer bewolkt ook af en toe zon. Vooral langs de kust langs op, kans op een bui. En het wordt 18 graden. tell you you won't ever get abandoned. Can't lie, I started writing and got anxious. But you're my biggest blessing, what a life that I've been granted. One in a million, couldn't try it if we planned it. Don't mind me, just fly free in my G. Shit ain't easy, it's a different type of love. Every time we greet, you get a different kind of hug. All the memories that we keep, you and me could write a book. And we're still not done, you my diesel time is up. Out in public, you walk past them, they might look. Just keep smiling, baby girl, and watch the day go brighten up. No, I'm still with you, I'll kill for you if someone tried to look. Can't even sip my drink, I'm spilling tears inside my cup. Knew you were special from the minute you was born. Unidentical twin, but so different from a all. So happy when I met you and your sister on the ward. You know, big bro's here to come and lift you if you fall. I know how to take care of you when I am gone. That's my angel, she be staying stable until I'm one. I wish Tony seniors grow, but shit, we ride on. Looking back at old pictures, where's the time gone? No other name for you, even though they call you by another, you were always my G. And you light up the room. Ever since the first day you were here, you were always my G. And if the world is cruel, I will be the last one standing here to protect you. Don't go up too soon. From now until forever always Heart broke when I found out there's a hole in yours. Had me stressed out for weeks, but I cope, of course. No way you would've left us, you was three months old. You got a long life ahead of you, I know there's more. To make you happy is what I'm hoping for. Can have anything you want, I took an oath, I swore. Baby, live your best life, you shouldn't grow by force. All in your own time, G, the globe is yours. Yeah. You got us wearing odd socks on the 21st. People laugh, but we're too strong for it to ever hurt. They might try and bring you down, but it'll never work. When you smile, you just light up the room. I ain't never met a person that's brighter than you. Say I love you and I mean it every time that I do. You little shit, you got me crying in the booth. Trying to do mum proud, trying to do dad proud, trying to do you proud, trying to do hat proud. So I'm trying five years, I ain't sat down. And all I've heard is your voice in the background. Don't say a word before you chat, I just know it. If I answer FaceTime, you gon' ask me where Joe is.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 Euh. Mon amour, oui, c'est promis. Oui, c'était la dernière fois. Et je te promets que je t'ai tout dit. Plus rien tu ne découvriras. Plus aucune autre fille dans notre lit. Elles m'ont mis dans de beaux draps. Oui, bien sûr, j'ai choisi. Mais pas celle-là. Mon amour qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours, pour toujours. Yeah, yeah, yeah, yeah. You think only you can have fun, think again. I've been boy crazy since I was like 10. I like him, but also like his friend. Damn, that's for 20 something. First time I'm free. This summer I belong to me. Depuis que t'es parti, la vie n'a plus la même saveur. Les draps n'ont plus la même odeur. Depuis que je fais la lessive, mais qu'est-ce qu'il a de plus que moi Est-ce qu'il en a une plus grosse que moi Vous le faites combien de fois par mois Et puis mes slips sont dans quelle armoire Mon amour, mon amour, tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours.